Visser met het NOS-journaal. Griekenland is woedend over een voorstand. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. In een reactie zegt Griekenland dat het zelf controle moet blijven houden over zijn begroting. De Europese Commissie is het daarmee eens, maar vindt wel dat Griekenland scherper in de gaten moet worden gehouden.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 Op het moment van het ongeluk waren er mensen in het restaurant Pyramide aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in Sint-Willibroort. Na de eerste dag van het WK Sprint in Calgary staat Stefan Groothuis derde in het klassement. Hij moet de Zuid-Koreaan Kyu-Yuk Lee en de Rus Dimitri Lobkov voor zich dulden. Groothuis werd negende op de 500 meter en eindigde op de 1000 meter als tweede achter de Amerikaan Shawnee Davis. Hein Otterspeer staat zeven in het klassement. Bij de vrouwen reed de Canadese Catherine Nesbitt een wereldrecord op de 1000 meter. Met 1.12.68 verbeterde ze het zes jaar oude record van Cindy Klassen. Nesbitt gaat na de eerste dag ook aan de leiding in het klassement. Margot Boer staat vierde. Annette Gerritsen en Marit Leenstra staan zesde en zevende. Tot besluit het weer. Bewolking overheerst. Hier en daar komt mist voor. Het vriest licht. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het drogen. bij een koude oostenwind ligt de temperatuur rond het vriespunt.